Velden met het NOS-journaal. Israël zegt een nieuwe reeks aanvallen te hebben uitgevoerd op de Iraanse hoofdstad Teheran. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In de vroege ochtend waarschuwde het Israëlische leger al voor een luchtaanval op een wijk in de stad. Maar de vraag is hoeveel Iraniërs die waarschuwing hebben meegekregen. Miljoenen Iraniërs zijn al weken afgesloten van de buitenwereld. Vooral door het platleggen van het internet door de Iraanse autoriteiten. Unilever is dichtbij een overeenstemming met het Amerikaanse specerijenbedrijf McCormick. De twee willen gaan samenwerken in een nieuw voedingsmiddelenbedrijf. Unilever wil van zijn voedingsproducten af. Het wil zich concentreren op verzorgings- en wasmiddelen als Andrelon, Ax en Robijn. KLM gaat de cateringservice verkopen aan een Zwitserse concurrent. KLM zit al een tijdje financieel in zwaar weer... en kondigde eind vorig jaar al aan te kijken naar de toekomst van de cateringdienst. KLM blijft voor 25% eigenaar en eigen zeggen nauw betrokken bij de service aan boord. Bij KLM Catering Service werken meer dan 1300 mensen... die meer dan 55.000 maaltijden voor vluchten van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen verzorgen. Volgens KLM hoeven die niet te vrezen voor hun baan. Het Eurovisie Songfestival krijgt een Aziatische versie. Tien landen hebben zich tot nu toe aangemeld, waaronder Bangladesh, de Filipijnen, Nepal, Thailand en Zuid-Korea. De organisatie zegt dat er meer landen zullen volgen. De finale is op 14 november in Bangkok. Volgens de directeur van het Songfestival is de uitbreiding naar Azië een mooie nieuwe stap voor het 70 jaar oude festival. Omdat ook Azië veel talent en cultuur heeft. De editie in Europa is dit jaar omstreden. Vanwege de deelname van Israël hebben vijf landen, waaronder Nederland, besloten niet mee te doen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het oosten is er kans op een bui. En het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Op meerdere wegen wordt nog wat langzamer gereden, maar de spits is nu officieel voorbij. Op de A2 naar Amsterdam nog wel file tussen Breukelen en Amsterdam Zuidoost.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 Vrouwen die met hun krachtige stemmen en tomeloze energie de hitlijsten bestormden. Ik trapte af met een onvervalste instrumentale klassieker, om de sfeer er direct in te brengen. Dat waren de safaris met Wipeout. Triple Play. Songs waar de nostalgie van afdruipt. been done. I'm sorry. So sorry. Please kreeg niet voor niets de bijnaam Little Miss Dynamite. Hoewel ze nog maar een tiener was toen ze deze nummers opnam, bezat ze een stemvolume en een emotionele lading waar menig volwassen zangeres jaloers op was. Van de breekbare smart in I'm Sorry tot de speelse rockabilly van Sweet Nothings. Brenda wist precies hoe ze de luisteraar moest raken. Ze was een van de eerste echte vrouwelijke popiconen die wereldwijd succes boekte. Ring on my phone. a ring on my phone. ring, a ring, a ring. a on my phone. A ring a a my telephone. Anytime at all, I let call, come running. Ooh, straight to you. say to you. When I, your sweet boy, coming across the line, I'll pretend my telephone is just a sweet Darling, you're the only love I'll be true. My little buttercup, please hurry up and let me ooh, hear from you. from you. A ring on my phone. A ring on my phone. A ring on my phone. Uh huh, honey. All right. My baby whispers in my ear. secret, baby, I keep 'em to myself. Sweet nothing. Mm. baby, give me that special look. Sweet nothing. Mmm, sweet nothing. my front porch, Mm, sweet nothing. Where do I love you up for? Mm, sweet nothing. Mama turned on the front porch light and said, Come in, daughter. That's enough for tonight. Sweet nothing. nothings. Etta James was de belichaming van vocale kracht en veelzijdigheid. In deze song hoor je die typische vroege rhythm and blues sound, die de basis legde voor de rock and roll. Met haar diepe, soulvolle stem kon ze moeiteloos schakelen tussen rauwe blues en gepolijste pop, wat haar een onuitwisbare plek in de muziekgeschiedenis opleverde. Jackson wordt vaak de Queen of Rockabilly genoemd en met goede reden. Op aanraden van Elvis Presley ruilde ze haar country-stijl in voor het ruikere werk, wat resulteerde in die kenmerkende rauwe rand in haar stem. Of ze nu covers zingt van Little Richard of haar eigen feestnummers vertolkt, de energie spat er vanaf. Wanda bewees dat een vrouw in de jaren 50 net zo hard kon rocken als de mannen. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Triple play. Big Maybell was een natuurkracht met een stem die muren kon doen trillen. Ze was een sleutelfiguur in de overgang van blues naar rock en Ring Dang Dilly is daar een perfect swingend voorbeeld van. Haar invloed op latere artiesten was enorm, mede door haar onvervalste passie en indrukwekkende fysieke aanwezigheid op het podium. out of my mind. Hey, look what you're doing to me. Ring, dang, do. van toen. Francis was de ultieme veelzijdige ster van haar generatie. Met haar heldere stem domineerde ze de overgang van de jaren 50 naar de jaren 60. Nummers als Stupid Cupid laten haar vrolijke rebelse kant horen, terwijl ze met ballads bewees ook de gevoelige snaar te kunnen raken. Ze was de eerste vrouw die een nummer 1 hit scoorde in het rocktijdperk en opende daarmee deuren voor velen na haar. female Elvis was Janis Martin een van de weinige vrouwen die de rockabilly scene echt naar haar hand zette. Drugstore rock'n'roll schreef ze al op 15-jarige leeftijd, wat haar enorme talent als songwriter en performer onderstreepte. Ze bracht een jeugdige, brutale energie die perfect paste bij de tijdgeest van de rebelse jaren 50. Rock, pop, jump up, rock drugstore's rockin'. van toen. Ike Ike Tina Turner zorgde voor een muzikale aardbeving. Met Tina als het onbetwiste middelpunt transformeerde ze R&B naar een explosieve liveshow vol soul en rock-invloeden. River Deep Mountain High wordt door velen beschouwd als een van de beste producties ooit, terwijl Proud Mary hun absolute handelsmerk werd.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 Ze was een van de eerste zwarte zangeressen die succesvol de overstap maakte naar het blanke poppubliek, zonder haar geloofwaardigheid te verliezen. brachten een heel ander geluid met hun loopzuivere vierstemmige harmonieën. Hoewel ze vaak geassocieerd worden met brave popmuziek, was hun ritmische precisie in nummers als Hummingbird baanbrekend. Ze bewezen dat vocale groepen net zo goed een essentieel onderdeel waren van het muzikale landschap waarin de rock and roll ontstond. Hummingbird, hummingbird should be your name. too settled, too wild, to tame. Too restless, too wild, to tame. Too restless, to settle, too wild, to tame. Hummingbird, hummingbird should be your name. Hum, hum, hum. Hummingbird, hummingbird, winging hummingbird winging gamble, but darling, not I. No, darling, no, darling, not I. Some folks like to gamble, but darling, not I. Hummingbird, hummingbird, fly right on by. I'd rather be lonely, I'd rather be blue. Yes, I'd rather spend my whole life without you than feather a nest to be shattered apart by the hum hum of your hummingbird hum, hum, hum, hum. By the hum, hum of your hummingbird. Hola. aan het einde gekomen van deze ode aan de fantastische vrouwen in de rock and roll. Ze hebben allemaal hun stempel gedrukt op de muziek waar we vandaag de dag nog steeds van genieten. Ik sluit deze aflevering instrumentaal af, in stijl. Met de herkenbare twang op de gitaar is hier Dwayne Eddy met Because You're Young. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears.